12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Brazilië is een dam bij een ijzermijn ingestort. Daarbij zijn tenminste zeven mensen om het leven gekomen. 200 mensen worden nog vermist. Een gebied in de buurt van het stadje Brumadinho raakte overspoeld door modderstromen. De oorzaak van het instort is niet bekend. In dezelfde deelstaat bezweek vier jaar geleden ook al een dam. Daarbij kwamen 19 mensen om het leven. Dat ongeluk wordt beschouwd als de grootste milieuramp in de geschiedenis van Brazilië. President Trump heeft met de Democraten een akkoord bereikt... over een tijdelijke heropening van de Amerikaanse overheid. De shutdown heeft 35 dagen geduurd, de langste sluiting ooit. Trump tekent vandaag nog een noodwet die de shutdown drie weken opschort. Hierdoor kan de uitbetaling van de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren worden hervat. Ook luchtverkeersleiders krijgen dan weer geld... waardoor het gevaar van vertragingen op luchthavens is geweken. Trump sloot de overheid om af te dwingen dat het congres... ruim 5 miljard dollar ter beschikking zou stellen... voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Daarover is nog steeds niets afgesproken. De zelfverklaarde nieuwe president van Venezuela, Juan Guaido... heeft zich weer in het openbaar laten zien heeft een toespraak gehouden op een plein in de hoofdstad Caracas. Voor volgende week kondigde hij een nieuwe demonstratie aan... tegen het zittende regime van president Maduro. Guaido heeft het leger opgeroepen zich bij hem aan te sluiten. Het ministerie van Defensie was wel degelijk op de hoogte van klachten over burnpits in Afghanistan. Een jurist die opkomt voor de belangen van militairen... heeft een brief openbaar gemaakt waaruit dat zou blijken. In die brief erkent pensioenfonds ABP namens de minister van Defensie... dat een militair op de basis in Afghanistan blootgesteld was aan een toxische stof... Het weer, de vorst verdwijnt vannacht geleidelijk het land uit...